7 Clemens Peters met het NOS Journaal. De afgelopen maand juli is naar alle waarschijnlijkheid de warmste juli ooit... sinds de start van de metingen in 1880. Dat meldt Copernicus, het EU-programma voor aardobservatie. Tot nu toe was juli 2016 de warmste juli. Afgelopen maand was het 0,04 graden warmer. En dat verschil is statistisch te klein om met 100% zekerheid te stellen... dat juli 2019 daadwerkelijk de warmste juli maart ooit ter wereld gemeten is. President Poetin van Rusland heeft gezegd dat hij zich gedwongen voelt om kernraketten te bouwen als de Verenigde Staten dat ook doen. Nu het Amerikaans-Russische akkoord tegen kortere en middellange afstandsraketten is opgezegd, ligt de weg voor beide landen vrij om weer dit soort wapens te produceren. Poetin zei wel te willen praten met de VS om een wapenwetloop te voorkomen. De Amerikaanse president Trump wil dat aanslagplegers, zoals die van afgelopen weekend, in de VS makkelijker de doodstraf kunnen krijgen... zonder dat ze jarenlang door kunnen procederen. En ook wil hij dat er meer toezicht komt op sociale media en internet... zodat potentiële daders eerder opgespoord kunnen worden. Twee mannen schoten dit weekend in Texas en Ohio in totaal 30 mensen dood. Een juwelier op de designer outlet in Roermond is beroofd van 180.000 euro aan diamanten. Dat gebeurde al in december, maar is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht. Eind december kwamen vier mannen de zaak in Roermond binnen. Een van hen leidde het personeel af, terwijl de andere drie een vitrine openmaakten en de diamanten eruit haalden. Daarna liepen ze de winkel uit. De politie heeft geprobeerd om de zaak in stilte op te lossen. Nu dat niet is gelukt, zijn bewakingsbeelden van de roof vrijgegeven.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 Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cry. and singing "Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, Fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna roll my window? blijf dit toch zo'n lekker nummer vinden. Florida Georgia Line met Cruise. Ze hebben onlangs een nieuw album uit. Dat heet Can't Say I Ain't Country. En ik ga je alvast vertellen dat dat volgende week het Spotlight album gaat worden. Dus als je suggesties hebt welke vier nummers je van dat album zou willen horen... stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl We gaan verder met Crystal Gale. En uh, leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat zij het jongere zusje is van Retta Lynn. 1983 zette zij het volgende volgende nummer op de plaat, The Sound of Goodbye. We kiss goodnight and we turn out the lights. We lay side by side in the dark. And we're waiting for sleep or a spark. But the night's on the love going down. We can talk about. Soms merk je dat eh, country-artiesten of bluegrass-artiesten het toch heel goed ook doen met hun kinderen. Dat wil zeggen de muzikale opvoeding. Want de volgende zangeres is niemand minder dan de dochter van Rhonda Vincent. Sally Berry heet ze en het is bluegrass van de bovenste plank. We missed you in church last Sunday. Nashville Spiegelplaat. Het origineel kwam in 1998 uit. Toen werd het door Garth Brooks op de plaat gezet. En in 2001 werd er een album uitgebracht, American Duets. En dat album werd uitgebracht door Benny Nijman en Tony Willey. Dus je gaat nu twee keer luisteren naar Tupina Coladas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues. I was watching the news. this fella came on TV. He said, I'm telling you that science has proved that heartaches are healed by the sea. that got me going without even knowing. I packed right up and drove down. Now I'm on a roll and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town.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 All I need is a little you. All I need is a little you. A little you on my mind. Whoa. are some days my head's filled up with worries But today there's just one thing on my mind I don't need a brand new car, I'll just keep walking I don't care as long as you are by my side I don't care if the world stops turning I don't know where we'll be four years from now keeps me running One thing that gives meaning to my life Whoa, oh, all I need is a little you All I need is a little you All I need is a little you A little you on my mind Whoa. is what I'll say. Mm -mm. I don't care if the world stops turning. mine. Whoa. En zo heet de single van The Young River A Little You On My Mind. Het blijft een van mijn favoriete singles. Ze hebben er inmiddels al een flink aantal uitgebracht. Maar dit blijft mijn favoriet. 2018, dat was het jaar van Diane. En zij is een Latijns-Amerikaanse country artieste... Die, de volgende, die het volgende nummer op de plaat heeft gezet. Andale Yeehaw. weekend fiesta. Come with me, my treat. Sipping margaritas together. Yeah, I know where we can go. Where smoke tequila flows from my lips to my feet se opvoeding is geweest. Chris Young en Raised on Country Music. Hij won in 2006 het programma Nashville Star. En sinds die tijd is ook hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse country muziek. We gaan verder met Blue Country. Here's That Summer Long. a in sleepy town. pulled up with the windows down. That song from the past was blast. was 17 And my car became a time machine And all those years just disappeared I could almost see my Janie beside me bare feet up on the dash And the boy I was was stirred up inside me Tugging my get my first car I grabbed my brand new keys to my old guitar I picked up my girl just like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb, just the kind to fit my dreams and plans. Now the pace we're living takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. While well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. where the bright lights are filmed. There ain't no way to slow you down. I'm about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger. like I've got a tiger by the tail. 1964 alweer. Buck Owens en I've Got a Tiger by the Tail. We gaan verder met een formatie die uit Alabama komt. Hun eh, stijl van muziek is een beetje Americana bluegrass, Canaan's Crossing en Closer Than a Brother. Never I am lost in the battle. The worst of me seems to show The trials of peace I long to know geluisterd naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kai. Wrapped in the love of your golden heart Hold my hand and lead the way Wrapped in the love of your golden heart a light and make it stay. Time will heal, that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. lead me out this heartsick land. it's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this toxic land. lead me out this heartsick land. Lead me out this heartsick land. Huis België, Rosewood Tales en The Golden Heart. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight album. Je gaat luisteren naar de twee laatste nummers van dat album. Het is trouwens een album die heel gevarieerd is. Er staan ook een hele hoop mooie ballads op. Maar ik heb toch gekozen voor de wat meer up-tempo nummers. Het album is Take This Ride van de zangeres Maartje uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Falling and Loving en daarna Remember the Rain. Dit is het Nashville Spotlight album. Unlock yourself, let time go by. got lost in the blink of an eye. Questions rise, they rise. can find the right words, there's nothing more to say.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 It must be contagious, it looks like it's going. keep your feet on the ground. this world jaren 90 niet meer weg was te denken uit de Nederlandse hitlijsten en countrymuziek toen weer heel populair maakten. Shania Twain en Rock This Country. Country maken ze ook in Melbourne, Australia. Ik kan beter zeggen Bluegrass Americana Country. Het is een mengeling van deze stijlen, maar het is hele lekkere muziek. Mustard Courage en Fire in Her Fingers. She's got fire in her fingers, flames are gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers and she's burning down the road. She's got fire in her fingers, flames I'm gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. She's got fire in her fingers and she's burning down the road. got five things is alweer tijd geworden om de laatste vocalen aan je voor te gaan stellen. Nashville zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En mocht je meer willen weten waar Nashville uitgezonden wordt... of hoe je een programma terug kunt luisteren... kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. Zoals ik al zei, de laatste vocalen staat voor je klaar.